uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Nikki Haley heeft Donald Trump gefeliciteerd. Vanmiddag maakte ze bekend de strijd om de republikeinse presidentskandidaat te worden op te geven. Naast de felicitatie had ze ook nog een advies aan Trump. I congratulate him and wish him well. I wish anyone well who would be America's president. It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that. Haley verloor gisteren op Super Tuesday in bijna alle Amerikaanse staten van Trump. Bij de Democraten wordt Joe Biden de presidentskandidaat. Het kabinet wil de gaskraan in Groningen zo snel mogelijk dichtdraaien. Als het kan, volgende maand en anders in mei. Dat werd vanmiddag duidelijk bij een debat in de Tweede Kamer. Eigenlijk zouden op 1 oktober de gasputten pas volgegoten worden met beton. WNL-baas Bert Huisjes stapt voorlopig op bij de omroep. Een aantal oud-presentatoren had geklaagd over een angstcultuur bij WNL. Huisjes zou ze onder meer hebben gepest en geïntimideerd. Hij zegt dat hij nu eerst een onderzoek wil afwachten. Oranje International Dominique Jansen gaat na de zomer een transfer maken. Ze gaat weg bij haar club Wolfsburg, meldt de Duitse club. Naar welke club ze gaat is nog niet bekend. Lowlands heeft weer 23 namen bekendgemaakt voor deze zomer. voices from the dead. David Kushner, Confidence Man, New West en Teddy Swims hoor je. Die komen dus naar Biddinghuizen. Eerder werd al bekend dat Vrouwtje, Goldband, Peggy Goo en de Sugar Babes... deze zomer op Lowlands te zien zijn. Het weer, nog even een mix van zon en wolken. Al ga je in het noordoosten die zon niet meer zien. Vannacht is het fris, morgen dan wordt het zonnig en zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. De A4 is het wel drukker van Amsterdam naar Den Haag... tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen... want daar heb je een kwartier extra reistijd. De N247 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Horen. Bij Broek in Waterland is de vertraging bijna 10 minuten... Je hebt een kwartiertijdverlies op de N504 richting Noord-Scharwoude bij Lange Dijk. Staat 2 kilometer file vanaf de aansluiting met de N9.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 There's nothing I can do. Can't change your mind, can't leave it all behind. You're living in the past. We talk and talk, this goes on for hours about how I should be. Why is it all on me? Don't wanna fight, don't wanna waste my time.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nikki Haley stapt uit de race om presidentskandidaat te worden voor de Republikeinen. Dat zei ze in een korte toespraak. Haley feliciteerde Trump, maar ze sprak niet haar steun uit voor hem. Twee Nederlanders zijn gearresteerd in het onderzoek naar een schietpartij in Antwerpen... waarbij vorig jaar een meisje van 11 omkwam. De verdachten zijn een man van 31 en een vrouw van 24. De daders schoten op de garagedeur van hun huis. Duizenden gestolen Nederlandse paspoorten zijn sinds kort te vinden op het dark web.